het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. In de Amerikaanse plaats Ferguson is het weer tot rellen gekomen. De politie heeft traangas afgevuurd op een menigte van zo'n 400 betogers. In de voorstad van St. Louis is het onrustig sinds de zwarte jongen Michael Brown... na een diefstal werd doodgeschoten door de politie. Uit een voorlopige autopsie blijkt dat er zes keer op Brown is geschoten... waarvan twee keer in zijn hoofd. Na het ongeluk met een veerboot tussen de Indonesische eilanden Lombok en Komodo zijn nog eens 13 mensen gered. Dat meldt de Indonesische reddingsbrigade. In totaal zijn nu 23 mensen in veiligheid gebracht, onder wie alle vijf Nederlandse opvarenden. Er zijn nu nog twee vermisten naar wie met reddingsboten en visserschepen wordt gezocht. Het overleg in Berlijn tussen Oekraïne en Rusland heeft geen concreet resultaat opgeleverd. Rond middernacht kwam er een eind aan de besprekingen die vijf uur hebben geduurd. De Duitse minister Steinmeier sprak na afloop van een kleine toenadering tussen de Russische minister Lavrov en de Oekraïense minister Klimkin. De komende dagen beslissen ze of de gesprekken worden voortgezet. De ministers gaan eerst overleg voeren met hun eigen regeringsleiders. De grote brand in Vlaardingen is grotendeels geblust. De brandweer gaf rond half drie vannacht het zijn brandmeester. De brand brak gistermiddag uit in een loods aan de Koningin Wilhelminahaven. Het vuur sloeg later over naar een transportbedrijf. Treinverkeer had de hele avond last van de dikke rook die vrijkwam. Reden geen treinen tussen Rotterdam en Vlaardingen. Koerdische militairen zijn erin geslaagd een dam te heroveren die sinds twee weken in handen was van IS-strijders. Het gaat om de grootste dam van Irak bij de stad Mosul. De Koerdische troepen werden geholpen door Amerikaanse en Iraakse luchtaanvallen. Het Amerikaanse leger zegt dat het gisteren 14 luchtaanvallen op IS heeft uitgevoerd. Het weer, overdag wisselvallig, met kans op onweersbuien.